Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het opheffen van de Europese sancties tegen Syrië hangt af van het politieke proces in het land. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Beerbok gezegd... na een ontmoeting met de leider van de Syrische rebellengroep HTS. Het bezoek van Beerbok en haar Franse ambtgenoot Barrault... was het eerste Europese bezoek sinds de val van het Assad-regime. Beerbok wil dat iedereen, ongeacht achtergrond... bij het vormen van een nieuwe regering wordt betrokken... Ze vroeg daarbij speciaal aandacht voor het vrouwelijke deel van de bevolking. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de republikein Mike Johnson opnieuw als voorzitter gekozen. Lang leek het erop dat hij niet genoeg steun zou krijgen. Een paar partijgenoten wilden hem aanvankelijk niet steunen. De republikeinen hebben een heel kleine meerderheid in het huis... waardoor die paar stemmen genoeg konden zijn om de herverkiezing van Johnson te voorkomen. Maar nadat twee republikeinen hun stem hadden aangepast... kreeg Johnson alsnog genoeg afgevaardigden achter zich om te worden herkozen. Niet eerder waren er zoveel aanslagen met explosieven op woningen. Dat blijkt uit cijfers die de politie aan de NOS heeft verstrekt. Afgelopen jaar waren er zeker 771 van die aanslagen. Een stijging van bijna 30 ten opzichte van een jaar eerder. Het totaal aantal incidenten met explosieven was tot half december 1234. Ook dat is een record. In verreweg de meeste gevallen gaat het om zwaar illegaal vuurwerk. Een half jaar na het faillissement van de commerciële huisartsenketen Comet... hebben bijna alle gedupeerde patiënten weer een huisarts. Door het faillissement kwamen afgelopen zomer 50.000 patiënten zonder huisarts te zitten. Zorgverzekeraars moesten voor hen een oplossing zoeken. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar het vriespunt... waardoor het bij winterse buien glad kan worden. Morgen droger, alleen in het noorden nog wat buien. Het wordt dan 2 tot 4 graden. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het sneeuwen.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 right. me feel so right. feels so right to stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. fooling. Go check yourself. Who you fooling? Stack high. Sky I'm moving. Go check yourself. Go check yourself. Go check yourself. Go check yourself. Go check yourself. Go check yourself. Go check yourself. You heard me. Yeah.